Michel Koenen met het NOS-journaal. Premier Rutte heeft bij Opeen teruggeblikt op de coronacrisis. Hij sprak over zware maanden met beslissingen waarbij de twijfels toesloegen... zoals het sluiten van de horeca. De eerste versoepelingen van de coronamaatregelen noemde hij doodeng. Rutte zou, als hij nu moest kiezen, doorgaan als lijsttrekker van de VVD. Bij een explosie op een Amerikaans marineschip zijn zeker 17 mariniers gewond geraakt. Het schip ligt aangemeerd in de haven van San Diego in Californië. De explosie heeft een flinke brand veroorzaakt. Er waren zeker 200 bemanningsleden aan boord. Ook werd er onderhoud uitgevoerd. Over de oorzaak van de brand is nog niet bekend. De Houthi-rebellen in Jemen hebben de Verenigde Naties toestemming gegeven... om een onderzoek te doen naar een olietanker voor de kust. Die ligt er al jaren te vergaan met ruim een miljoen vaten olie aan boord. Experts waarschuwen al jaren voor een milieuramp als de olie de Rode Zee in zal stromen. In Jemen heerst al jaren een oorlog tussen de Houthi-rebellen en de regering... die door Saoedi-Arabië en de VS wordt gesteund. In sommige kroegen in het uitgaansgebied in de stad Groningen... is het tijdens stapavonden niet mogelijk om anderhalve meter afstand te houden. Koninklijke Horeca Nederland reageert geschrokken bij RTV Noord... maar spreekt van uitzonderingen. De burgemeester van Groningen zegt dat de gemeente de situatie nauwlettend in de gaten houdt. En oud-voetballer Wim Suurbier is overleden. Hij speelde als verdediger in de jaren 60 en 70 voor Ajax... waarmee hij drie keer de Europa Cup 1 won. Hij speelde 60 interlands, waaronder de WK-finales van 74 en 78. Daarna werd hij trainer. Wim Suurbier overleed aan de gevolgen van een hersenbloeding. Hij was 75 jaar. Het weer nog. Vanavond en vannacht droog. Het koelt af tot ongeveer 8 graden.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 I was scared of pretty girls. Malo. Ik zag op de kade een meisje, heel alleen. Ze wilde varen en ze zocht geluk. En ze vroeg indringend, mag ik met jullie mee? Zo vreemd dat zij verdween. Wij vroegen het iedereen, maar niemand had haar meer gezien.